Mark Visser met het NOS-journaal. In Gouda heeft vannacht het appartementencomplex. Uit voorzorg werden ongeveer 50 bewoners korte tijd geëvacueerd. De brand ontstond rond 6 uur vanochtend. Een aantal auto's en een motor raakten zwaar beschadigd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Ook in IJsselstein brandden vannacht enkele auto's uit. Brandweer kreeg iets na vier uur een melding dat er een auto in brand stond. Toen de brandweer aankwam bleek dat het vuur was overgeslagen naar drie andere auto's die naast de brandende wagen geparkeerd stonden. De politie sluit brandstichting niet uit. In Apeldoorn gingen vannacht een brommobiel en een bestelbus in vlam op. politie vermoedt dat de brand is aangestoken. In Amsterdam is kort na middernacht een man in zijn auto doodgeschoten. Volgens de politie is hij door verschillende kogels getroffen. 45-jarige slachtoffer is een bekende van de politie. Schietpartij was in Oud-Zuid. Ooggetuigen hebben de schutter gezien die na de liquidatie wegliep. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam verschillende liquidaties gepleegd. Een van de bekendste Amerikaanse nieuwslezers is voorlopig niet te zien. NBC-anker Brian Williams gaat er enkele dagen tussenuit... nadat hij deze week op een pijnlijke manier door de mand was gevallen. Hij zei dat hij tijdens de Irak-oorlog in 2003 als verslaggever in een helikopter zat... die door Irakezen werd beschoten. Dat verhaal werd ontkracht door Irak-veteranen. En donderdag gaf Williams toe dat zijn verhaal niet klopte. Na de leugen over Irak ontstonden er ook twijfels over Williams' verslaggeving... van de ramp met orkaan Katrina in New Orleans. Zo zei Williams dat hij vanuit zijn hotelkamer in de stad een lichaam langs had zien drijven. Anderen zeggen dat er bij het hotel nauwelijks water stond. Het weer tot slot. Vandaag af en toe zon. Blijft overwegend droog en het wordt 5 tot 7 graden. Dan morgen wat meer kans op regen en dan ook weinig zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is bij Overschie de rechte rijstrook dicht. Staat 2 kilometer file achter, er loopt namelijk een zwaan op de weg.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 Hij gaf me eigenlijk het opstapje in de, in de jazz. Het is een makkelijk, makkelijk te luisteren nummer en het opende weg naar meer... Ja, dan gaan we eventjes eh, naar een eh, interview met eh, Kees van der Laarden. Laarsen, sorry. Ehm, en over Frank Sinatra. Wat heb jij met Frank Sinatra? Helemaal niks. <laughs> Zo. <laughs> nou, ik, nou, ik denk dat ik al 30 jaar dat, dat hoor die muziek. Ja. En de laatste tijd hoor je hem zo weinig meer. En het is zo goed. Ja, ja het is ongelooflijk goed. Eh. Mooi en alles wat hij doet. Maar, maar, maar, wat, maakt, wat maakt hem zo goed? Zijn timing, wat iedereen al zegt, is een eh, tekstbehandeling. Hij ja. zegt, eh, don't worry. En dan zit je gelijk, oh jezus, wat is er dan aan de hand? Weet je? Ja, dus ja, ja, precies. Hij trekt je erin, in, in de je, je leeft atmosfeer met, van je, je leeft met hem mee eigenlijk. ja, en je hoopt dat het goed afloopt. En dat raak je ook in zijn muziek. Ja, en fantastische eh, arrangementen van Nelson Riddle en ja. Eh, Billy May, noem maar op. En eh, wat is je favoriete nummer? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik vind I Have Dreamed mooi. Dat is heel orkestraal. Ja. 100 man orkest. En uh, Don't, One More For The Road is prachtig. Dat is heel klein met alleen Bill Miller op piano. Ja, oké. Ehm, en eh, hij heeft ook films gedaan en zo. Eh, eh, heb je die gezien? Ja, <laughs> Yeah, in 52 I got, got me an Oscar for From Air to Eternity. Ja, <laughs> Burt Lancaster, <laughs> he didn't like that. Oké. ja, hij heeft een Oscar gehad na een hele diepe periode. Hij kreeg van geen werk en geen geld. Overal rekeningen, je kent het wel. En Ava Gardner liep weg bij hem na een huwelijk. En toen maakte hij die film, want die rol die moest hij hebben. Dus heeft iedereen lastig gevallen. Okay. Daarna nou, nou werd hij geloofwaardig eh, gevonden. Ja, uit, uit een diep dal gekomen. Eh. ja. ja. precies. Ehm, wat, wat is jouw favoriete Sinatra-moment? Eh, ik denk <clears throat> als hij... ja, op, in de scènes, dat, dat, dat hotel bezig is en dan grapjes tussendoor vertelt. Ja. Oké. Eh, eh, ja, eh, ja. waanzinnig zingt. Hij is, hij is een performer. Ja. ja, ja ik begrijp dat je ook je beroep ervan hebt gemaakt. ja. <laughs> Vertel. Ik wil dat heel graag. Ah, ik ben al acht jaar aan het zingen. Ja. Dan weer een big band, dan weer helaas een plat bandje. Maar ja, een verjaardagje moet je wel eens... voor die... ja, ik kun je geen big band meenemen. Doe ik wel... zo vaak mogelijk probeer ik dat maar het punt is, ja, big bands zijn eh, hard. <laughs> zijn duur. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. dat neem je niet even Als je kwaliteit <laughs> wil, dan eh, ja. Ja, oké. Okay. Goed. Eh. nou, dankjewel. ja, graag. En we gaan nu eventjes verder met Jimmy McGriffith met The Worm. ook een lekker swingend nummer. dat was eh, Jimmy McGriffith. Ik eh, ga de band even vragen of ze er alweer klaar voor zijn. Zijn jullie er alweer klaar voor? She gets hungry for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She never bothers with anyone she hates. That's why a lady is a trend. Doesn't like ice cream with parents and earls ermine and pearl will not dish the dirt. Arrest the girl. That swan lady is a tramp. Love the free, fine, run in the hair. Life without care. She's broke and it's so. great, California and calling it's them. That's why, lady. pink wing in her hair. Life without care. She's broke, and it's so. It's California. It's cold and it's damp. That's my lady. That's my lady. That's my lady. It's a tramp. lady is a tramp. glaasje whisky, Kees. Ja. Beetje later. Ja, ik buffet. Ik ben eigenlijk verkouden, dus eh, ja, net als je moet zingen, dan ben je verkouden. next song. Next song is the ballad. In my opinion, one of the greatest songs ever written. Don't worry about me. I get along. Just forget about me. Being happy, my love. Let's just say that our little show is over. So the story ends. Why not call it a day in a sensible way? And we'll remain friends. for yourself should ever be the rule. Just you with your heart and your love to whomever you love. Don't you be a fool. Hey, be wise, stop to cling to some fading thing that used to be. So if uh, you can for up to cling to some fading thing that Fantastisch, jongens. Eh, nou... Eh. Ja, Kan we nog alleen doen, maar... Eh, ja, wat ze willen. Ja, nu even. Oh, sorry. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.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 You cannot like these chains. call your name. Love could be the flame. You can unlock these chains. Where are you now? So near, so far. Well, out there, I know I can almost touch you. You're here in my mind all the time.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 You know what I mean, don't you know? The butterflies all having fun. You know I mean. We'll sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this whole world. It's a new day. It's a new life. It's a natuurlijk een nummer van uh, Nina Simone. Die ga ik zelf... Uh... Kippenvel, we gaan verder. um... Er staat een contrabas op, eigenlijk een ligt een contrabas. Er ligt een contrabas, ja, er ligt een beetje contra ook.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 It's gonna change, change tonight. Don't even try out that frown. Cause your man is back in town. Baby, it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. Don't even try out that frown. Your man is back in town. I was wrong to think, I was back to think, and I was so wrong to think there was a better way, but I was see with my own eyes waste my time, I realize. I hope your time's you will again.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 your man is back in town. So let's jump off of this merry-go-round. Cause your man is back in town. Hey. Dank u wel, plaatje. <laughs> Luisteraars, u was getuige van 4 uur 25 jaar viering jubileum ZFM Jazz. Dank aan alle technici onder leiding van Marcus van Dam... en de geweldige live optredens van jazzmuzici die voorbij kwamen. En ik noem Charles Duif op de drums, Sven Davis eh, zang... Erik Timmerman op de bas, Adam Spoor op de sax... Ruud Jansen, huisorgel en toetsen... Kees van bas en zang... Martijn Lutmer, mondorgel, Paul Bakker, gitaar... En natuurlijk het uitstekend improviserende team van jazzmedewerkers... die elke zondag van 10 tot 12 voor u staan staan. En ik noem ze Alco Beuving, Peter de Boer, David Habi, Charles Duif... Jeroen van Sluisdom en ik ben Fred Koonsberg. En ik wens u nog een hele fijne jazzy zondag. She was stretched out on a long white table another man we kennen hem natuurlijk wel van uh, Doctor House. Um, ja, daar is, speelt hij ook een, eh, een briljante dokter eigenlijk. Ehm, en eigenlijk is hij ook echt een alleskunner in het, eh, in het dagelijks leven. zoals u hoorde kan hij behoorlijk goed piano spelen. Is hij een begenadigd zanger. En tevens eh, eh, kan hij eh, goed roeien. speelt hij dus in films en in series. En ja, daarnaast dus dit, soort, dit soort jazz. wij gaan verder met Feeling Good van Nina Simone. We hebben hem net al eventjes gehoord. Ehm, ja, dus was net ook al kippenvel en nu nog, nog een keer... Eh, het is zo catchy eigenlijk het nummer dat eh, mijn dochter van vijf eh, het, het, zit mee te zingen. Ze kan nog niet heel erg goed Engels, maar het, gaat het gaat dus wel redelijk. Nina Simone was een burgerrechtenactivist in de Verenigde Staten. En daar kwam ze eigenlijk niet echt aan het woord vanwege racisme en dat soort dingen. Ehm, toen is dus naar Nederland uh, verhuisd. Eh, en daar heeft ze een aantal jaar gewoond om de muziek weer eh, op te pakken en weer een beetje op adem te komen. Nou, we gaan luisteren naar Feeling Good van Nina Simone.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 Eh, Nina Simone natuurlijk. Eh, wij gaan verder met Melody Gardot, Baby I'm a En dat is het nummer ook waarmee wij eh, oh, nog niet gaan afsluiten. Ehm, zij heeft de muziek opgepakt nadat zij in een ongeluk was gekomen. En met muziektherapie heeft ze de muziek eigenlijk leren kennen. En we gaan luisteren. is only just a little game to you All the time I thought you gave your heart I thought that I would do the same for you Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are, oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love if I gave a thought to fascination I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair Still my heart would benefit from a little tenderness from time to time But never mind Cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love data bu bu de la da bu de la da yeah maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity look me in the eye and tell me love is never based upon insanity yeah Don't call my baby my sugar. I never maybe my sugar. Wij gaan uh, eh, ZFM afsluiten met uh, een plaat waarmee het allemaal begonnen is. Ik hoop dat u genoten heeft. Tot de volgende keer. But when she feeds me on honey She gets her needs every time.